Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De ambassadeur van Eritrea veroordeelt de rellen van afgelopen zaterdag in Den Haag. Hij zegt tegen Nieuwsuur dat het hooligans waren... die de vredelievende bijeenkomst verstoorden. Zaterdagavond gingen groepen Eritreërs met elkaar op de vuist. Acht politieagenten raakten gewond en er was voor tienduizenden euro schade... Het zou kunnen gaan om een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van het regime in Eritrea. Maar volgens deskundigen zou het regime er zelf ook mee te maken kunnen hebben. De Eritrese ambassadeur ontkent dat en zegt dat het Eritrese regime geen gevluchte Eritreërs beïnvloedt of intimideert. Experts van de VN Mensenrechtenraad willen een onderzoek naar berichten over het doodschieten van Palestijnse vrouwen, meisjes en kinderen in de Gazastrook door het Israëlische leger. De experts noemen die berichten geloofwaardig. De berichten gaan over het opzettelijk beschieten van Palestijnse vrouwen en kinderen... op plaatsen waar ze bescherming zochten of toen ze op de vlucht waren. Door een datalek bij juweliersketen Brandfield waren van 60.000 klanten gegevens in te zien, meldt BNR na eigen onderzoek. Een online reservekopie van bestellingen van 2018 tot en met 2020 was op een publiek toegankelijke server geplaatst. Kwaadwillenden zouden met het inzien van deze gegevens bijvoorbeeld klanten kunnen benaderen en oplichten. Brentfield heeft het datalek vrijdag gedicht en gemeld aan de autoriteit persoonsgegevens. Een Russische militair die vorig jaar met zijn gevechtshelikopter naar Oekraïne vluchtte... is in Spanje om het leven gebracht, melden Spaanse en Oekraïense media. Zijn lichaam lag in een parkeergarage ten noorden van Alicante. Het weer droog en het koelt af naar een graad of 4.